Freddy van met het NOS-journaal. Vanuit het noorden en oosten van het land komen veel meldingen binnen van stormschade. In onder meer Groningen, Hengelo, Nijverdal, Overdinkel, Sappemeer en Veendam... is melding gemaakt van omgevallen bomen, schade aan woningen... en problemen op de weg door de harde wind. Het KNMI heeft voor het noorden en noordoosten code geel afgekondigd... vanwege zware windstoten. In de loop van de avond neemt de wind af, zegt het KNMI. 35 Afghanen die op de lijst stonden om door buitenlandse zaken te worden geëvacueerd... zijn op eigen gelegenheid over land naar de Pakistanse grens gegaan. Ze zijn in Pakistan opgevangen door personeel van de Nederlandse ambassade... en zitten nu in de hoofdstad Islamabad in die ambassade. Het kan nog even duren voordat ze door kunnen vliegen naar Nederland... want een deel van de mensen heeft geen papieren. 29 van de 35 Afghanen hebben als tolk gewerkt voor Nederland. Ze mogen met gezin naar Nederland. De Italiaanse president Mattarella gaat toch akkoord met een tweede termijn. Eerder vandaag deed premier Draghi een dringende oproep aan hem om zich alsnog kandidaat te stellen. Landelijke en regionale volksvertegenwoordigers konden het niet eens worden. En na zeven stemrondes afgelopen week was er nog steeds geen meerderheid voor één van de kandidaten. En de steun van Mattarella, die al nee had gezegd, nam juist toe. Mattarella is 80 jaar. En in het Sterrenbos in Born zitten nog altijd zo'n 15 activisten in bomen. Ze protesteren tegen het plan van eigenaar Netcar om een deel van het bos te kappen om uit te kunnen breiden. De demonstranten zijn van plan een tweede nacht in hun hangmat door te brengen. Netcar wacht met reageren op de demonstratie op een uitspraak van de Raad van State. Het weer, wolkenvelden, in het zuidoosten enige tijd regen en veel wind dus, vooral in het noordelijk kustgebied. Morgen minder wind, wat meer zon en op de meeste plaatsen droog.